Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oekraïne gaat zelf zoeken naar persoonlijke bezittingen en resten van inzittenden van vlucht MH17. Dat heeft de Nederlandse delegatie afgesproken in Donetsk, meldt Nieuwsuur. De afspraken zijn gemaakt in rebellengebied, maar het onderzoek zal worden gedaan door de onafhankelijke rampenbestrijdingsdienst van Oekraïne. Die was ook al direct na de crash op 17 juli actief op de rampplek. De gevonden resten en spullen zullen worden overgedragen aan Nederland. Liever had Nederland het onderzoek zelf gedaan, maar daarvoor is het nog te gevaarlijk in het gebied. De Oekraïense minister van Defensie heeft zijn ontslag aangeboden. Hij lag onder vuur vanwege de zware nederlaag van het Oekraïense leger in Ilovaisk bij Donetsk. Daar werden eind augustus meer dan 100 Oekraïense militairen gedood door pro-Russische separatisten. President Poroshenko wil morgen een opvolger voordragen. Dat wordt dan de vierde minister van Defensie sinds begin dit jaar. Taxibedrijf Uber betaalt desnoods de boetes die zijn opgelegd aan chauffeurs van de dienst Uber Pop. Dat zegt de directeur van Uber, die de boetes onterecht en disproportioneel vindt. Via Uber Pop kunnen chauffeurs in hun eigen auto passagiers vervoeren tegen de helft van het normale taxitarief. De transportinspectie ziet dat als illegaal taxivervoer en beboeten vannacht vier chauffeurs in Amsterdam. De boetes kunnen oplopen tot 4200 euro. Uber zal voor de chauffeurs beroep aantekenen en in het uiterste geval de boetes betalen. Het is nog onduidelijk hoe een Amerikaanse verpleegkundige kon worden besmet door een ebola-patiënt. Bij de verpleging van de man droeg ze beschermende kleding. Mogelijk heeft de verpleegkundige een fout gemaakt bij het uittrekken van haar kleding, waardoor ze toch werd besmet. De verpleegkundige werkte in een ziekenhuis in Texas, waar een ebola-patiënt uit Liberia werd behandeld. Hij is inmiddels overleden. Het weer, vanuit het zuiden trekt een regengebied over het land. Vooral vannacht kan er veel regen vallen. Morgen af en toe zon, maar ook buien.